ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 120 kilometer file. Het meeste oponthoud heb je op de N236 van Hilversum naar Wees. Bij Driemond is het oponthoud 20 minuten. De N99 Den Oever richting Den Helder vanaf Annapolona een kwartier extra reistijd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam kun je bij knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten vertraging verwachten...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 pieces together. And I got a grip on my life. 夜空中。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 She's a hurricane in all kinds of ways. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Oh! Shake, shake, shake, Sonora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time.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 Uit Zandvoort. ZFM.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 that